Dat er meer mensen naar het front worden gestuurd... zorgt voor steeds meer onrust onder de Russen. Want er lijken ook mannen zonder vechtervaring te worden opgeroepen. Premier Rutte heeft de Verenigde Naties toegesproken over de oorlog. Hij roept de andere landen op om eensgezind tegen Poetin op te treden. He won't stop at Ukraine if we don't stop him now. This war is bigger than Ukraine itself. Putin's war of aggression must be stopped. Er zijn 76 mensen omgekomen nadat een migrantenboot zonk voor de kust van Syrië. 20 mensen konden worden gered. De migranten kwamen uit Noord-Libanon. De boot zou in de richting van Cyprus gaan. Tientallen mensen worden nog vermist. Tienduizenden jongeren hebben in landen over de hele wereld, waaronder Nederland, gedemonstreerd voor het klimaat. Tijdens de protestactie Fridays for Future spijbelden ze van school... in aanloop naar de grote VN-klimaatconferentie over zes weken. En we kennen allemaal wel een politieagent met een bodycam. Maar in Zuid-Holland loopt nu ook een boswachter rond met zo'n draagbare camera. Want niet iedereen doet even aardig tegen een boswachter. Zo kreeg hij het laatst aan de stok met een agressieve man die 30 honden uitliet in zijn gebied. Ik merk wel dat mensen wel mondiger worden, toch wel meer een korte lontje hebben. Dat die toch wel eh, gauw gepikeerd zijn, zeg maar. Ook als je ze ergens op, ergens op aanspreekt, hoe terecht het ook is, zeg maar. Hij draagt nu trouwens ook nog een wapenstok, pepperspray en handboeien. Ik sta hier eigenlijk helemaal, eh, vaak helemaal alleen hier in het natuurgebied. Dus uh, niet 1, 2, 3 hulp eh, bij me als ik dat nodig heb en mensen agressief worden of zo. En dan geeft me dat toch wel een vaardig gevoel. En dan nog het weer vanavond en vannacht op steeds meer plekken regen.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 You, you, you think a little love. je weten Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het hele leven als een spel niet Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het hele leven als een spel Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer Vanzelf, vanzelf, vanzelf that van Zandvoort, op 106.9 ZFM. It was never took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I no choice but to get down, down, down, down, dance. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance.